Sinds gisteren mag er vanaf Schiphol ook s'nachts weer worden gevlogen. In Groot-Brittannië ging het luchtruim gisteravond weer open. In Duitsland gelden nog beperkingen. Het aantal jongeren onder de 18 dat stom dronken in het ziekenhuis belandt... is het afgelopen jaar met de helft toegenomen. Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, waren het er vorig jaar 500. Gemiddeld hadden deze coma-zuipers 10 tot 15 glazen alcohol op. Volgens STAP bewijzen de cijfers dat de campagnes om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen niet werken. Fietsers die bellen of muziek luisteren hebben iets meer kans op een ongeluk. Uit een internet-enquête van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat de kans op een ongeluk 1,3 keer zo groot is. Bij ongeveer 10% van de ongelukken met fietsers is een apparaat in het spel, zoals een mobiele telefoon of een mp3-speler. Daarmee speelt de apparatuur volgens de stichting een bescheiden rol als afleidende factor. Fietsers zeggen dat ze door andere factoren, zoals met elkaar praten, meer worden afgeleid. Uit andere studies kwam dat ook al naar voren. Daarom werd in 2006 al besloten om bellen of muziek luisteren op de fiets niet te verbieden. De Poolse presidentsverkiezingen worden gehouden op 20 juni. De verkiezingen zouden oorspronkelijk in het najaar zijn, maar ze moesten worden vervroegd vanwege de dood van president Kaczynski. Zittend president Komorowski is veruit favoriet. Volgens een peiling krijgt hij 55% van de stemmen tegen 32% voor Jaroslav Kaczynski, de broer van de verongelukte president. Kaczynski heeft nog niet gezegd of hij meedoet aan de presidentsverkiezingen. Zijn broer was wel van plan om mee te doen. Het weer wisselen bewolkt, vanmiddag in het zuiden geleidelijk zon en droog. In het noorden kans op een bui.